uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kantoor van de VN-hulporganisatie UNRWA op de westelijke Jordaanoever is zwaar beschadigd geraakt. Volgens UNRWA werd het kantoor aangevallen door bulldozers van het Israëlische leger. Israël ontkent dat. Volgens het Israëlische leger is het gebouw beschadigd geraakt door een terreuraanval die gericht was tegen Israëlische militairen. In Rotterdam woedt een grote brand in een woonhuis op het Noordereiland. Voor zover bekend was er niemand thuis. Vanwege instortingsgevaar gaat de brand weer niet naar binnen. Twaalf omliggende woningen zijn geëvacueerd. Gisteravond was er al een keukenbrand in hetzelfde huis... die snel kon worden geblust. De academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht openen vandaag een long-covid-kliniek. Later volgen ook de andere vier academische ziekenhuizen. Ongeveer 100.000 mensen kampen met een ernstige vorm van long-covid en zijn vaak bedlegerig. Genezing is nog niet mogelijk, wel kunnen de symptomen worden verzacht. De Britse politie heeft een man van 63 opgepakt... voor verduistering van 22 ton cheddar kaas. De man bestelde namens een Frans bedrijf bijna 1.000 hele kazen... bij een handelaar in Londen ter waarde van 360.000 euro. De lading werd vorige week geleverd en vermoedelijk meteen geëxporteerd. Later bleek dat het Franse bedrijf niet bestaat. De rekening is niet betaald. Arjen Lubach heeft zijn laatste avondshow gepresenteerd. Daarmee nam de satiricus na tien jaar afscheid van de VPRO. De laatste aflevering stond in het teken van dingen die wel goed gaan... om af te rekenen met het misverstand dat vroeger alles beter was. Lubach heeft nog niet bekendgemaakt wat hij nu gaat doen. Het weer. Het is bewolkt. In het zuiden kans op mist. Minima rond 10 graden. Daarna een overwegend grijze dag.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 In Rotterdam woedt een grote brand in een woonhuis op het Noordereiland. Voor zover bekend was er niemand thuis. Gisteravond was er al een keukenbrand in dezelfde woning. Het gebouw staat nu op instorten. Accountantskantoor EY heeft ontdekt dat medewerkers examenfraude hebben gepleegd.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 jam like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas.